Dielke samen met het NOS-journaal. De politie gaat de komende weken harder actie voeren voor een betere CAO. Het wordt een estafetteactie waarbij wekelijks een aantal politiebureaus dichtgaat. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. Volgens de politiebonden hebben de acties van de afgelopen tijd niets opgeleverd. Het kabinet wil het dragen van een boerka op sommige plaatsen verbieden. Morgen praat het kabinet over een voorstel van minister Plasterk. Onder meer in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen zou een boerka moeten worden verboden. Wie toch zijn gezicht bedekt, zou een boete van maximaal 405 euro kunnen krijgen. IS-strijders hebben de laatste Syrische grenspost op de grens met Irak... die nog in handen was van Syrische troepen veroverd... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het is de eerste rechtstreekse verovering op het Syrische leger van een dichtbevolkt gebied. Andere plaatsen als Raqqa werden veroverd op andere rebellengroepen. Het beste gebouw van het jaar is Rotterdam Centraal. Dat heeft de branchevereniging van architectenbureaus bekendgemaakt. Volgens de jury is met de bouw van het nieuwe stadion een aantal zaken, station een aantal zaken op orde gebracht. Zoals de verbinding tussen trein en metro en de inrichting van de openbare ruimte. Rotterdam Centraal was een van de in totaal 120 inzendingen. In de play-offs voor Europees voetbal heeft Herenveen in eigen huis met 1-0 gewonnen van Feyenoord. Het was voor Giovanni van Bronckhorst zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Feyenoord. Zondag ontmoeten de clubs elkaar opnieuw, dan in de Kuip in Rotterdam. De e- andere eerste wedstrijd in de play-offs, PEC Zwolle Vitesse, eindigde in 1-2. Het weer vanavond lost de bewolking op en vannacht koelt het af tot 6 graden.